7 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Meer dan duizend textielfabrieken in Bangladesh, waaronder meer Nederlandse bedrijven hun kleding vandaan halen, is de veiligheid nog steeds niet op orde. Volgens inspecteurs van het zogeheten Bangladesh-akkoord zijn 26 fabrieken ontruimd. Het Bangladesh-akkoord werd gesloten na het instorten van een kledingfabriek vorig jaar. Daarbij vielen meer dan duizend doden. Zo'n 320 slachtoffers van Q-koorts eisen een schadevergoeding van de staat. Ze vinden dat de overheid te laat is begonnen met inenten van melkgeiten die de bacterie konden overdragen. Dat gebeurde in 2009, twee jaar na de uitbraak. Daarnaast vinden ze dat burgers niet goed werden geïnformeerd over de risico's van de bacterie. Het Rode Kruis opent één rekeningnummer voor noodhulp in alle conflictgebieden. De hulporganisatie heeft meer geld nodig om hulp te kunnen geven in de vele oorlogen die op dit moment woeden. De komende weken vraagt de organisatie in radiospotjes aandacht voor de actie. Een team van internationale experts verzamelt in opdracht van Groot-Brittannië bewijs tegen IS-leden, dat meldt de BBC. Volgens de experts is de Islamitische Staat een gestructureerde en gedisciplineerde organisatie die zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden, waaronder ontvoeringen, onthoofdingen, kruisigingen en martelingen. Het team doet vooral onderzoek naar de commandanten van IS. De onderzoekers zijn al bijna een jaar bezig. Ze bleven tot nu toe buiten de publiciteit, maar inmiddels hebben ze wel ongeveer 400 strafrechtelijke dossiers opgebouwd. Terreurbeweging Al-Qaeda begint een tak in India. Dat zegt de leider van de beweging Al-Zawahiri in een videoboodschap op internet. In die video riep Zawahiri Al-Qaeda op om groter te worden. De afgelopen tijd ondervindt de beweging concurrentie van IS. En die spreekt namelijk veel jonge volgers aan. Het weer kan mistig zijn, maar als de mist is opgetrokken schijnt de zon volop. Vanmiddag wordt het 22 tot 26 graden. Morgen en zaterdag blijft het zomers, maar in het weekend is er wel meer bewolking... en is er ook kans op een regen- en onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de ring Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat tussen knooppunt de Nieuwe Meer en af het rij 3 kilometer door een ongeluk.